De Europese regeringsleiders hebben eensgezind laten weten... dat er niet over het huidige akkoord valt te onderhandelen. May wilde vooral toezeggingen over de backstop... Die moet een harde grens met Ierland voorkomen... maar houdt de Britten afhankelijk van de EU. De EU-leiders herhaalden wel dat ze de backstop zo kort mogelijk willen laten duren. Het zit vast op wantrouwen. Wat we hier uitspreken is een poging om dat weg te nemen, zei premier Rutte erover. De EU-leiders hebben ook unaniem afgesproken dat de economische sancties tegen Rusland met zes maanden worden verlengd. De sancties werden vier jaar geleden opgelegd vanwege de steun van Moskou aan de rebellen in Oekraïne en de annexatie van de Krim. Er lag ook een voorstel voor strengere sancties vanwege de acties van Rusland in de zee van Azov. Maar daar was in Brussel geen meerderheid voor. In Straatsburg is de verdachte van de aanslag op de kerstmarkt van dinsdag doodgeschoten. De man is gevonden in een wijk in het zuiden van de stad, die vanmiddag al werd doorzocht. De Franse politie had tips gekregen dat de man zich schuilhield in een pakhuis. Rond 9 uur gisteravond zag de politie hem op straat lopen... en toen agenten hem wilden aanhouden begon de man te schieten. De agenten schoten hem daarop dood. Minister Schouten van Landbouw vindt dat de discussie over de fosfaatrechten... voor melkveehouders verhard. Volgens de minister worden zij en haar ambtenaren vaak persoonlijk beschuldigd. Veel melkveehouders zitten in financiële problemen. Ze moeten fosfaatrechten kopen voor het aantal koeien dat ze bezitten... en de hoeveelheid mest die ze produceren. Voor honderden melkveehouders dreigt faillissement of verkoop. Het weer nog. Vannacht vriest het overal. Langs de kust wordt het min 1. In het binnenland tot min 4. De komende dag wolkenvelden, vooral in het zuiden ook zon.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 Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say, they can say. say gonna make to love you. op je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. I can't van de herfst.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 106.9 ZFN Gangnam Style. Die. kerstboom. En zet hem op ZFM. Dan stuur jullie allemaal fijne dagen en...